Volgens een lokale krant worden de controles in Playa da Palma dus nu verscherpt... en wordt er ook onderzocht of de gebouwen wel voldoen aan de veiligheidseisen. Daarbij wordt er waarschijnlijk ook gekeken naar een aantal Nederlandse eigenaren... van horecazaken in Playa da Palma. Er zijn vaker boetes uitgedeeld voor bouwkundige overtredingen... En en een aantal wordt ook verdacht van drugshandel, schrijft de krant. En presidentskandidaat Donald Trump is weggeboet bij een speech. Die speech hield hij niet zoals normaal voor zijn eigen aanhang... maar voor aanhangers van de Libertarische Partij. En dat is een kleine middenpartij die normaal misschien een procent van de stemmen haalt bij de verkiezingen. Maar hé, hey, elke stem telt. Dus Trump probeerde de leden van de Libertarische Partij voor zich te winnen. Maar dat ging niet helemaal lekker. The Libertarian Party should nominate Trump for President of the United States. Whoa. That's nice. That's nice. Only if you want to win. Only if you want to win. Maybe you don't want to win. Ja, of Trump de leden heeft kunnen overtuigen zal later vandaag blijken. Dan kiest de partij hun presidentskandidaat. 22 keer werden ze landskampioen en dat is een nieuw record. De hockeysters van Den Bosch sleepten vandaag opnieuw de titel binnen. Het stond 2-2 totdat de Den Bosch-speelster Frederik Matla vlak voor het eindsignaal open goal had. En toen kon het kampioensfeest beginnen. Matla, kan ze door? Ja, Matla kan door. De beslissing valt nu. Den Bosch is landskampioen. Voor de 22e keer. Een geweldig succes voor Den Bosch. De finale van de mannen is nu bezig. Die gaat tussen Kampong en Rotterdam. Dan nog het weer. Vanuit het zuidwesten trekt er regen en onweersbuien over het land. Bijna overal geldt code geel. Plaatselijk is er kans op hagel en windstoten. In de avond trekken de buien weg en het is 20 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast nog enkele korte files, de meeste vertragingen in Noord-Holland op dit moment nog op de A1 voort richting Amsterdam.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 Come on now, mama. Hey. It's that beat that make you groove, mama. Get on the floor move your booty, mama. With a blast, in a pajama. rock all sweet sixteen. What oh, I see is clear, baby, that you are all through.